In de eerste helft van 2008 boekte het bedrijf nog een netto-winst van 7 miljoen. In de eerste zes maanden van dit jaar was dat nul. Ballas Nedam heeft last van stagnatie van de woningmarkt. Het bedrijf is dit jaar begonnen aan een woningbouwproject. Normaal zijn dat er 500. Met de bouwprojecten in de semi-publieke sector, zoals ziekenhuizen en scholen, gaat het nog wel goed. En dat geldt ook voor projecten in de infrastructuur. Topman Bruinings van Ballas Nedam blijft optimistisch. Volgens hem maken de cijfers van de NVM van gisteren duidelijk... dat er weer iets meer beweging komt op de huizenmarkt. Er is weinig tot geen samenhang in de antiterreurmaatregelen... die Nederland na de aanslagen van 11 september 2001 heeft genomen... concludeert de commissie Zuiver na onderzoek in opdracht van het kabinet. Sleutelfiguren in de Nederlandse terreurbestrijding vinden dat ze voldoende bevoegdheden hebben... maar onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is... Dit komt volgens de commissie omdat er nooit sprake is geweest van een masterplan voor de aanpak van terrorisme. Voor sanering van de meeste vervuilende terreinen in Nederland wordt tot 2015 660 miljoen euro uitgetrokken. Het Rijk heeft er afspraken over gemaakt met lagere overheden. Het convenant wordt vandaag ondertekend. In Nederland moeten nog 11.000 plaatsen waar de grond ernstig is vervuild met spoed worden gesaneerd. Vaak gaat het om plaatsen waar voor de jaren 70 afval werd gestort. Daarnaast moeten gemeenten en provincies de komende jaren werken aan CO2-opslag in de bodem. Beter grondwaterbeheer en bewaken van de bodemkwaliteit. Het weer van het noorden uit enige tijd regen en vooral het noordoosten kans op zware neerslag. Het wordt een graad of 18.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 The city streets are bare, nobody anywhere, but they're swinging down at 10th and Main. Well, when the big man sits down to play piano, ain't nobody feeling any pain. I'm gonna grab my axe and I'll be making tracks where they're swinging down at San Main. Swinging. can play the blues. You know he's paid his dues when you hear him swinging down at me, He's bound to make you cry when you let those fingers fly when he's swinging down at Tallahassee. Yeah, he's a good man. Oh, he's kind and gracious. He's glad to let you share the stage. But you better hold on tight, cause the jam is hot tonight. When they're swinging down at telling me, oh, yeah, yeah, they're swinging down at telling me, yeah, baby, yeah, they're swinging down at telling me. Uh, het swingende geluid van Curtis Tiggers van zijn cd Secret Heart. Eigenlijk zou ik het u wel toe willen schreeuwen. ik doe het niet hoor, maar koop deze cd, want het is een fantastische cd. Dit stuk heette trouwens Swinging Down at 10th and Main. Ja, daar zou je toch wel eh, een beetje over struikelen. Eh, ik heb het al eens vaker gezegd, hij wordt natuurlijk begeleid door eh, Larry Goldings piano, fantastische pianist. John Clayton Bass en Jeff Hamilton, drums. En Anthony Wilson op gitaar. Goed, eh, we gaan verder dit tweede uur. Nogmaals, of nogmaals, eigenlijk welkom voor de eerste keer weer. Dit tweede uur namens David Habicht Techniek en Ronde Witwinter. Presentatie. We gaan verder met Gardinoor met het nummer Lobster for Love. do it Ja, mijn naamgenoot David Sanborn met Stony Lonesome. Hij speelt blijkbaar, eh, komt hij aan, aankomende North Jazz, eh, gaat hij optreden. North Jazz in aankomende juli, 10, 11 en 12 juli. Klopt, David. Dan gaan we hem zien. Ja, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval eh, behoorlijk swingend, moet ik zeggen. Ja, wat misschien ook wel heel swingend klinkt is... The good old Lou Rolls met Moon Glows. De Ray Charles met You Don't Know Me. En daarvoor hoorde u natuurlijk eh, Lou Rawls met eh, Moon Glow. Goed, ehm, ik heb net al een stuk gedraaid van eh, de cd Sex and Jazz van Cardinor. En ja, David en ik zijn daar best wel fans van eigenlijk, hè David? Ja, dat kun je wel stellen. Dus we gaan daar gewoon nog een nummer van draaien. hesitate. No, darling, you set my spirit free. Let's hold on to each other. You're everything to me. Just grab a hold. baby, always on my mind. Ooh. Oh, baby, you're my medicine. I need you. You are my destiny. Well, it's good for me, oh, baby, and it's so good. Ja, Marvin Gaye. Marvin Gaye. Hoorde u echt op dit nummer. Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet. Maar ik heb het al eens eerder gezegd. Cardinor. Nederlandse productie. Onwaarschijnlijk mooi. Echt eh, prachtig gemaakt. We hebben hele aanstekelijke nummers. We gaan door. thank you bijna een oerimpressie van eh, Barney Kessel, gitaar natuurlijk. Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. De Paul winners, fantastische cd. Opname trouwens uit 12 eh, juli 1975 alweer. We gaan verder. sing forevermore. Showje. je zullen ook eh, te zien zijn op het aankomende Noordzee Jazz Festival. Ja, ze laten tegenwoordig ook maar van alles toe, hè David? Hè? Zelfs een groep als <laughs> Jazz opa. Heeft het dan wel iets met jazz te maken, vraag ik me af. Maar dat vragen we ons natuurlijk al een hele tijd af. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zich afvragen of Cardinor wel bij de jazz hoort. Nou, dat vinden wij eigenlijk van wel. Dat is de nieuwe jazz, ja. Eh, waar ze in Japan heel veel aandacht aan besteden eh, met betrekking tot die jazz. Dat is dat spellen die uitgebracht worden eh, voorzien zijn met werkelijk prachtige jazzstukken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uit het spel Phoenix Ride 3. Ja, game mensen die zullen dat ongetwijfeld kennen. Maar de jazzmensen zijn denk ik wel blij met The Fragrance of Dark Coffee. Ja, luisteraars, het tweede uur zit er alweer bijna op. Eh, wij hopen, David Habier, techniek natuurlijk, en ikzelf, zei de gek, dat u genoten hebt van eh, deze paar uur met jazz. We gaan eruit met You'd Be So Nice To Come Home To van Jim Hall, een opname uit 1975. En daarbij zijn ook aanwezig Chad Baker, trompet, Paul Desmond, alt sax, Roland Hanna, piano en Ron Carter, bas met Steve Gaddo. Drums, toch niet de minste. Veel plezier ermee en graag tot de volgende keer.